Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. een video van de executie op zijn website gezet. De beul lijkt dezelfde als de man die ook de Amerikanen James Foley en Steven Sotloff doden. De 44-jarige Heens was een oud-militair die werkte als beveiliger voor hulporganisaties. Hij werd in maart vorig jaar ontvoerd in Syrië, vermoedelijk door een bende die hem later verkocht aan IS. In de video van de onthoofding dreigt IS ook de Brit Alan Henning te doden. Eens zegt in het filmpje dat de Britse premier Cameron verantwoordelijk is voor zijn dood... omdat hij met de VS in een coalitie tegen IS is gestapt. Bij een controle van een vrachtwagen in de Meern in Utrecht heeft de politie in de laadruimte meer dan tien illegale gevonden. Waar ze vandaan komen en waar ze heen wilden is nog niet bekend. Het zijn volgens de politie volwassen mensen die in goede gezondheid zijn. De vreemdelingen en de vrachtwagenchauffeur zijn aangehouden. De chauffeur wordt beschuldigd van mensensmokkel twee eerste solisten van het Nationale Ballet hebben in Amsterdam de Alexandra Radiusprijs 2014 in ontvangst genomen. De onderscheiding ging naar de Russin Jurgita Dronina en de Mexicaan Isaac Hernandez. Ze kregen ieder 2500 euro en een kunstwerk uit handen van oud-ballerina Alexandra Radius. Bij de Limburgse voetbalderby Fortuna Sittard Roda JC heeft de politie tegen de, tegen de 30 mensen aangehouden. Tijdens de wedstrijd die door Fortuna met 2-0 werd verloren braken ongeregeldheden uit. Er waren 19.000 mensen in het stadion, onder wie 800 Roda-supporters. De arrestanten zitten in de cel. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden aangehouden. Fortuna en Roda uit Kerkrade spelen in de eerste divisie. Roda degradeerde dit jaar uit de eredivisie. Het weer vannacht nevelig en deels bewolkt met weinig wind en minimaal rond 13 graden. Overdag wolkenvelden met vooral in het noorden en oosten kans op lichte regen, maar ook af en toe zon.